4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Nederland vallen jaarlijks meer dan 8000 doden door fijnstof. Dat concluderen onderzoekers van de acht Nederlandse academische ziekenhuizen. Ze deden mee aan een internationaal onderzoek... door 27 topuniversiteiten, de Verenigde Naties en internationale agentschappen. Volgens de wetenschappers leiden klimaatverandering en uitstoot... tot onaanvaardbare gezondheidsrisico's. Overheden moeten bij grote projecten meewegen wat de effecten voor de volksgezondheid zijn, al dus het rapport. Het VMBO Maastricht is een zwakke school en moet dringend orde op zaken stellen. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de onderwijsinspectie, meldt Dagblad Trouw. Het schoolbestuur moet de kwaliteit binnen een jaar verbeteren... anders kan minister Slop van Onderwijs de financiering stopzetten. De onderwijsinspectie constateert dat er van alles mis is gegaan... bij het eindexamen op het VMBO Maastricht eerder dit jaar. Ruim 350 examens werden ongeldig verklaard. Volgens de inspectie is de begeleiding van leerlingen onder de maat. Ook moet de school meer doen tegen lesuitval. Bij een ongeluk op een brug in Zaandam zijn een 77-jarige man en een 78-jarige vrouw zwaar gewond geraakt. Volgens ooggetuigen is de brug plotseling opengegaan. De man is in het water gevallen, omstanders hebben hem gered en naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is ook naar het ziekenhuis gebracht met een verwonding aan haar arm. De politie kan nog niets zeggen over de oorzaak... en doet onderzoek bij de Prins Bernhardbrug over de Zaan. De Nederlandse en Belgische drugsmarkten raken steeds meer vervlochten... en worden steeds groter. Dat is de uitkomst van een onderzoek door de universiteiten van Tilburg en Gent. In de top van de criminele organisaties, ook in België, zitten vooral Nederlanders. Volgens de onderzoekers moet de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit in Nederland en België structureel beter worden georganiseerd. En dan het weer. Vannacht blijft het bewolkt en het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook overdag is het nog bewolkt en valt er wat regen.